Mark Hokke met het NOS-journaal. Minister Wiebes van Klimaat denkt aan een versie van elektriciteit. Hij schrijft aan de Kamer dat zo'n verbod het meest voor de hand ligt... om voor elkaar te krijgen dat alle kolencentrales voor 2030 dicht zijn. Wiebes werkt eraan om die afspraak uit te voeren. Hij noemt een verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteit een ingrijpend besluit... en daarom is een zorgvuldige voorbereiding nodig, zegt hij... Begin volgend jaar wil minister Wiebes met concrete plannen komen. De Palestijnse president Abbas noemt het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël misdadig. Volgens Abbas heeft president Trump Jeruzalem weggegeven alsof het een Amerikaanse stad is. Hij vindt dat de VS niet langer mee mag doen aan de vredesgesprekken in het Midden-Oosten. Die taak moet worden overgenomen door de VN, zei Abbas. Jeruzalem is altijd de hoofdstad geweest van Palestina en dat zal volgens Abbas ook altijd zo blijven. In de Tweede Kamer is met warme woorden gereageerd op het vertrek van SP-voorman Emiel Roemer. Volgens VVD-leider Dijkhoff is Roemer een van de aardigste mensen waar hij het zelden mee eens was. GroenLinks-leider Klaver noemt Roemer strijdbaar met een groot rechtvaardigheidsgevoel en altijd met humor. Premier Rutte vindt het jammer dat Roemer weggaat. De partijen wensen de nieuwe SP-leider Lilian Marijnissen veel succes. Het IJsbeeldenfestival in Zwolle gaat toch niet door. Gisteren stortte het dak in van de tent door een pak sneeuw. De beelden zijn grotendeels nog intact, maar het lukt niet om de restanten te verwijderen zonder de beelden alsnog te beschadigen. Het IJsbeeldenfestival is het grootste ijssculpturen-evenement van Europa. Het weer, het is bewolkt en even wat droger. De zuidwestenwind waait stevig en het is 4 tot 7 graden. Tegen en in de avond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. En morgen vallen er weer buien. In het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. Soms breekt de zon ook even door. En het wordt dan een graad of vijf. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Stroe 11 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging daar ruim een half uur. En op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Knoopend 3 kilometer.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 waiting for fijne dagen.